uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaat van de moeder van Lilian Howick wil haar zo snel mogelijk naar Nederland zien te krijgen. Volgens de raadsvrouw kan dat door een aanvraag in te dienen bij de IND... maar ook door een beroep op staatssecretaris Harbers. De twee tieners kregen zaterdag van hem te horen dat ze in Nederland mogen blijven. Hun moeder werd vorig jaar uitgezet naar Armenië. VVD-wethouder en loco-burgemeester Berkhout van de gemeente Wormeland roept de VVD-top op tot een blokkade van de installatie van partijgenoot Thierry Aartsen in de Tweede Kamer. In een tweet vraagt hij fractievoorzitter Dijkhoff en de partijvoorzitter om af te zien van de benoeming. Aartsen veroorzaakte de afgelopen dagen opschudding met omstreden berichten op zijn Twitter-account. Microsoft-oprichter Bill Gates en oud-VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon... gaan in Nederland een klimaatcommissie leiden. Die commissie heeft als doel landen meer ervan te doordringen... dat ze zich moeten wapenen tegen klimaatverandering. Vanochtend is in Rotterdam de eerste paal geslagen... voor het hoofdkantoor van de commissie. En er komt ook een vestiging in Groningen. Ban Ki-moon zegt dat de instelling van deze commissie... een cruciale stap voorwaarts is om meer beweging te krijgen... in het beleid maken op het gebied van klimaatsverandering. Over een jaar moet de commissie een actieplan aan de VN presenteren. Amsterdam wil de aanbesteding over de huisbank van de gemeente vervroegen. Het witwasschandaal bij ING is daarvoor de aanleiding. Volgens de verantwoordelijk wethouder wil de gemeente samenwerken met een bank die zich wel netjes aan alle regels houdt. Ze gaan kijken of de aanbesteding een jaar eerder kan worden gehouden. Amsterdam werkt al sinds 1917 met voorlopers van de ING-bank. De bank laat weten in een gesprek te gaan met de gemeente Amsterdam om het vertrouwen terug te winnen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog en af en toe schijnt ook vanmiddag de zon. Het wordt 17 tot 23 graden.